Want als Marietje naar de kermis gaat, oh dan is ze mooi, oh dan is ze mooi. Want als Marietje naar de kermis gaat, oh dan is dat kind zo lief en mooi. als Marietje naar de kermis gaat. Oh, er is een mooi, oh, er is een mooi als Marietje naar de kermis gaat. Oh, is dat kind zo lief en mooi. land als Marietje naar de kermis gaat. Oh, dan is ze mooi, oh, dan is ze mooi, want als Marietje naar de kermis gaat. Oh, dan is dat kind zo lief en mooi. Haar mooie armen en slanke benen, met open schoenen en rode als Marietje naar de kermis gaat. Oh, dan is ze mooi, oh, dan is ze mooi, want als Marietje naar de kermis gaat. Oh, dan is dat kind zo lief rode tenen. Aan elke hand draagt zij een ring. Wij vinden Marietje een leuke en want als Marietje naar de kermis gaat, oh dan is ze mooi, oh dan is ze mooi, want als Marietje naar de kermis gaat, oh dan is dat kind zo lief en mooi.